Freddy van met het NOS Journaal. Het vertrouwen in Ierland van kredietbeoordelaar Moody's is verder gedaald. De organisatie heeft de kredietwaardigheid van Ierland verlaagd tot de junk-status. Dat betekent dat het risico voor investeerders toeneemt... en dat Ierland bij nieuwe leningen op de kapitaalmarkt een hogere rente zal moeten betalen. Moody's denkt dat Ierland opnieuw noodleningen nodig heeft. De Ierse regering zegt dat ze tot eind 2013 aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Daarna moeten mogelijk nieuwe leningen worden afgesloten bij de EU en het Internationaal Monetair Fonds. Ierland heeft al een steunpakket van 85 miljard euro toegezegd gekregen. Dat geld wordt dit jaar en volgend jaar verstrekt. In Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die leefde aan het begin van onze jaartelling. De politie kwam het buitenverblijf op, het spoor dankzij een criminele bende. De bende hield zich bezig met illegale opgravingen op het platteland op zoek naar archeologische schatten. Begin dit jaar werden een paar bendeleden aangehouden met een enorm standbeeld van keizer Caligula. De arrestatie leidde naar een plek waar de resten zijn gevonden van de villa van de keizer. De marechaussee heeft bij de nieuwe controles rond de grenzen afgelopen maand 111 illegale vreemdelingen aangehouden. Sinds 1 juni mag de marechaussee de grenzen weer verscherpt in de gaten houden. Eerder was dat verboden omdat het in strijd is met het Schengen-verdrag. Officieel worden de nieuwe controles nu in de hele grensstreek gehouden en zijn ze gericht tegen illegale en grensoverschrijdende criminaliteit. De marechaussee erkent dat vooral naar illegale wordt gezocht. Zware regenval heeft in Brabant geleid tot wateroverlast. In de omgeving van Breda, Roosendaal en Moerdijk stonden kelders en straten onder water. Ook zijn er bomen omgewaaid. In Midden- en West-Brabant waren er tot half tien tussen de 100 en 150 meldingen bij de politie binnengekomen. Het weer. Er trekken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast. Morgen overdag bewolkt, af en toe regen en maxima rond 17 graden.